Nu heeft minister Salazar van Binnenlandse Zaken opnieuw een verbod afgekondigd... waarin specifieker wordt aangegeven welk soort olieinstallaties eronder vallen. Het verbod moet in elk geval een half jaar gelden. Salazar zegt dat Amerika zich niet nog een ongeluk kan veroorloven... omdat bijna al het oliebestrijdingsmaterieel al wordt gebruikt in de Golf van Mexico. Daar is BP erin geslaagd een nieuwe afsluiter te plaatsen op het lek. Pas de komende dagen wordt duidelijk of die het lek beter afsluit dan de vorige. Fidel Castro is voor het eerst in bijna een jaar tijd weer op de Cubaanse televisie verschenen. De 83-jarige oud-president gaf live een interview in een politiek praatprogramma. Hij sprak langzaam, maar maakte een fitte en alerte indruk. Castro verschijnt nog zelden in het openbaar... sinds hij zijn presidentiële taken in 2006 overdroeg aan zijn broer Raúl. Dat deed hij vanwege zijn slechte gezondheid. De laatste tijd lijkt Castro's gezondheidssituatie weer wat verbeterd. Het lek in een veendijk bij Nieuwekerk aan de IJssel is gedicht. Er is geen gevaar voor de omgeving. Het lek werd ontdekt tijdens een inspectie. Vermoedelijk is het ontstaan door de druk die op de dijk stond door de hevige regen... in combinatie met mollegangen. Nieuwekerk aan de IJssel ligt in een van de laagste polders van Nederland. De waterschappen houden de veendijken sinds vorige week extra in de gaten... omdat er door de droogte van de afgelopen tijd scheuren kunnen ontstaan. Dat gebeurde in 2003 bij een veendijk in Wilnis... De huizen van honderden inwoners kwamen toen onder water te staan.